Ze sprak zoals gebruikelijk met de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer en de vicepresident van de Raad van State... Ze overlegden over wat er moet gebeuren om tot een nieuw kabinet te komen. Morgen ontvangt de koningin de fractieleiders van de grote partijen. De meesten zullen haar adviseren de PVV serieus te nemen. De meeste VVD-kiezers willen dat de VVD samen met de PVV gaat regeren. Meer dan de helft van hen wil een rechtskabinet met de PVV en het CDA. Onder CDA-stemmers is zo'n coalitie niet populair, blijkt uit een peiling van het tv-programma 1 Vandaag. Nog geen derde van de CDA-achterban wil samenwerking met de PVV. Twee Noren hebben in Congo opnieuw de doodstraf gekregen. Ze hebben een jaar geleden in het oosten de chauffeur van hun gehuurde auto vermoord, concludeert de militaire rechtbank. De mannen zelf zeggen dat de chauffeur door overvallers om het leven is gebracht. De Noren kregen eerder ook al de doodstraf opgelegd. Dat proces moest nu over vanwege onregelmatigheden. Een Amerikaans meisje dat rond de wereld probeert te zeilen wordt vermist. Bij het laatste contact via een satelliettelefoon zei ze dat ze last had van harde wind en motorproblemen... Daarna is niets meer van haar vernomen. Het meisje zou twee lichtkogels hebben afgestoken om aan te geven dat ze in de problemen zit. Het meisje van 16 wil de jongste zeiler ooit worden die een tocht rond de wereld maakt. Het Nederlands elftal heeft in Johannesburg een zogenoemd kruifkoord geopend. Een moderne variant van het oude trapveldje. Het ligt in de verpauperde arme stadswijk Hillbro en is betaald door de spelers van Oranje, de KVB en de ambassade. Bij de opening was ook Johan Kruif zelf aanwezig. Het weer bewolkt en regenbuien. Vannacht nog pittige buien in het oosten, mogelijk met onweer. Minimaal rond 16 graden. Morgen zonnige periode, maar in de middag weer enkele buien. En dan wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Je je hoort.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 I don't care how. Don't let me be underrated. I'm dedicated. There's no use denying that you heard it all from me. I wish there was some way understand it. I don't even try. Well, there's no need to question.